Voor zover bekend heeft dat alleen geleid tot blikschade en enkele lichtgewonden. Rijkswaterstaat is druk met het strooien van zout... maar waarschuwt dat het toch glad kan zijn omdat het zout nog niet overal goed is ingereden. De verwachting is dat de sneeuw de komende uren verdwijnt. Alleen in het noorden kan deze wat langer blijven liggen. Voorlopig geldt nog overal de door het KNMI uitgegeven waarschuwing code geel. Schiphol verwacht dat het winterse weer de komende uren nog gevolgen gaat hebben voor de vluchten... en raadt mensen aan de actuele informatie in de gaten te houden. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Straatsburg... was een sympathisant van Islamitische Staat. Dat zegt zijn vader in een interview met een Franse televisiezender. Ook zegt de vader dat hij zelf naar de politie is gestapt... toen hij zag dat zijn zoon werd gezocht in verband met de aanslag. De 29-jarige sheriff Shekat schoot tijdens de kerstmarkt in Straatsburg dinsdag vier mensen dood. Shekat werd twee dagen later na een klopjacht door de politie zelf doodgeschoten. Op de klimaatconferentie in Katowice in Polen is na moeizame onderhandelingen een akkoord bereikt. Op de slotvergadering stemden alle landen in met de eindtekst. In het akkoord van Katowice staat dat landen meer werk moeten maken... van het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Zo moet de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden... en het liefst in de buurt van de anderhalve graad blijven. In Portugal is een traumahelikopter neergestort. Daarbij zijn alle vier inzittenden omgekomen. Het toestel raakte vermist nadat het een hartpatiënt... naar een ziekenhuis in Porto had gebracht. De helikopter bleek tijdens slecht weer te zijn neergestort... in de bergen ten oosten van Porto. Het weer, de sneeuwbuien trekken via het noorden het land uit... en in de loop van de ochtend is de meeste sneeuw verdwenen. Vandaag blijft het droog, wordt het 2 tot 6 graden.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 Belle's grootste kracht is een onfeilbaar vermogen om verhalen, genres en emoties te vermengen met haar formidabele stem. We luisteren naar drie duetten van haar. De eerste is samen met Colter Wall in Is It Cheating? Vervolgens luisteren we nog naar Belle en Megan Mesh in Golden Ring om te besluiten met Casey Anderson als gast in Rock Bottom.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 Zowel solo als met zijn band The 78s. Eind oktober verscheen het album Hard Times and White Lines. Een schitterend album met als mijn favoriete track Tired of the Rain. I never was the kind of man to let down my guard and let someone else in my heart. But you were like the sunshine for the first time in a long time. And when I fell, I fell hard. ain't gonna be no rainbow. I guess it's time that I let go. get so tired. Maybe I wasn't meant for love, or love wasn't meant for us. Either way, I'm moving on. I ain't one for and girl, you ain't the crying kind. So kiss me once, and I'm gone. the first time in a long time. And when I fell, I fell hard. Toen Sean Mullins op een koude novemberdag op de staatsgrens met Mexico geparkeerd stond, schreef hij The Gulf of Mexico. Wat mij betreft mag hij vaker stilstaan om songs te schrijven. every morning And she does the dishes And she irons his uniform all closed down. The middle school punk rockers ride their skateboards through the town. And she looks back and she daydreams about things and people she ain't never seen.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 Zij hebben net het album Hey, It's Christmas uit. Santa Dus is erop terug te vinden. Amos Lee doet me enigszins denken aan Dobie Gray, die een grote hit scoorde met Drift Away, begin jaren 70. De duidelijke gospel- en blues-invloeden in zijn muziek zijn duidelijk te horen in No More Darkness, No More Light. broken me reflections of the past. I think we may be standing in the shadows that been cast. to follow. It's as cursed as it is blessed. listen to the song that settled on the breeze. A woman sings unto our baby boy. so hopeless. Nothing's making any sense. Flags we raise in praise of ruthlessness. This pulse is innocence. Darkness, no more darkness. original van deze week. Wat Chris Christofferson is in de States met Why Me Lord... is Dick Dameron in Canada met Jesus It's Me Again. Een klassieker dus als original van de week. Lately, Lord, I almost feel like dying. I wake up like a child alone at night. Sometimes, Lord, just can't keep from crying. I can't find the strength to carry on. Jesus, it's me again. I'm on my knees again, asking you please again. Reach out your hand. me. to find a reason. And I've talked to you a time or two before. Hey We verhuizen van Canada naar Ierland, waar Nathan Carter klaarstaat met een jug of sangria. country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. 21 december presenteert Change of Key het kerstalbum Christmas Glee. Heel opmerkelijk dat een countryformatie van eigen bodem een kerstalbum uitbrengt. De verkopen van country liggen niet zo hoog en de kosten dienen toch weer uit diezelfde verkopen terug te komen. En dat is met een kerstalbum nog moeilijker dan met een regulier uitgebracht album. Dapper van dit Goudse trio. wonders how it would go. If they don't have a house, how does Santa know where he has to go to if there isn't? Christmas, an example for. mail naar info at crossroadsmusic.nl. Met een Noel to Remember en een Old School Country Christmas draaien we nog twee songs van het nieuwe album van Chains of Key. ugly Christmas sweater. It won't get any better. het blokje country uit eigen land. Na het succes van zijn 2015 EP Lurch is de Brit Ryan Farmer terug met zijn debuutalbum Just Another Night, dat pas in februari 2019 uitkomt. Met Jessica krijgen we alvast een puur country voorproefje. Real Country. was crying again last night, up sleeping the pines, you take my hand, you would walk with me. Don't you remember Jessica, the way things used to be? De honky-tonk-formule is beproefd bij Whitey Morgan. vasthouden aan de regels en het resultaat mag er zijn. Whitey Morgan is stilletjes een toonaangevende moderne beoefenaar van rootsmuziek geworden. Hij blaast de honky-tonk nieuw leven in. En met dat feit kunnen wij blij zijn. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. train. Sit back, sheep back, have you got some wool? Yes, I do, son, my bag is full. It's the root of evil and you know the rest, but it's way ahead of what's second best. kom snel weer naar huis, maar eerst nog een uurtje draaien. Smith en Wesley verbinden het eerste uur naadloos met het tweede. Zometeen nog een uur country. Well, seven days of missing you. Now I'm feeling weak. Since the morning that you left, I ain't had a bite to eat. After three good years together, now we don't even speak. Well, the night time is the worst time. I can't even sleep. dusted off that old bottle. ZFM stuur jullie allemaal fijne dagen en...